voor bezoekjes aan horeca, evenementen en sportscholen. Die kun je krijgen als je één prik hebt gehad of een negatief testbewijsje laat zien. Verder heb je de coronapas ook nodig als je naar het museum, de bioscoop of zwembad gaat. Binnen de politieke partij Bijeen is ruzie ontstaan nadat nummer 2 op de lijst, Quincy Gario, was weggestuurd. Leden beschuldigden het partijbestuur onder meer van racistische trekjes. Het is niet duidelijk waarom het lidmaatschap van Gario is stopgezet. Volgens Bijeen zijn er zeker 10 beschuldigingen tegen hem. Die gaan niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De partij belooft zaterdag tekst en uitleg te geven op een ledenbijeenkomst. Gario wil nog niet op de zaak reageren. En waar ze vandaan komen is een raadsel. Maar de afgelopen weken spoelen er aan de Nederlandse kust steeds meer harige mosdiertjes aan, meldt Hart van Nederland. Vooral op Ameland. Daar verschijnen iedere dag dikke pakken zeediertjes die een enorme stank meebrengen. Het stinkt heel erg, ook als ik wakker word dan. Eh, we eten altijd eh, met het zonnetje buiten, maar het stinkt, ja... Ja, in het begin eh, weet je helemaal niet wat je ruikt, maar een beetje rioollucht. Een beetje, denk van allemaal schelpdieren die lichten rotten of zo. Ja, het, lijkt op mos dus, maar het zijn toch echt diertjes. Normaal leven ze in het water, maar de laatste tijd spoelen ze bergenhoog aan bij de populaire stranden van Nes en Balm. Aannemer Gerrit-Jan ruimt ze op. Dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn, het verplaatsen van het materiaal op de plekken waar het niet gewenst is. En het eh, nou ja, uit elkaar kiepen, dus verdelen, zodat het eh, niet gaat rotten of broeien. Nou, bij navraag van eh, oudere Amelanders en oud-medewerkers, en niemand heeft dit ooit in deze getalen gezien. De eilandbewoners hopen dat de wind snel draait... zodat de stank in ieder geval wat beter te harden is. Het weer vanavond in het zuiden opklaringen.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 Kissing knocking on your door iedereen van harte welkom. Dit is weer de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je met country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. Wat hebben we in de show? Natuurlijk een nieuw Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. De maandartiest komt voorbij. De digitale brievenbus. Kortom, weer te veel om op te noemen. Tweede nummer in de show. Zoals gebruikelijk altijd bluegrass muziek. En ik heb nu muziek voor je klaarstaan. Van een formatie die al 27 jaar bestaat. Ze hebben diverse awards op hun naam staan. En ze komen uit Kingsport, Tennessee. Ze zijn met z'n vijfjes en ze heten Blue Highway. Dit is Dear Kentucky. I miss home place on the hillside. apple blossoms in the air I miss daddy's stories by the fireside And my mama's voice as she kneeled in prayer I'm leaving the night for dear Kentucky van Blue Highway. Dat was Dear Kentucky. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd uit Australië. Begin dit jaar werd het debuutalbum van de 17-jarige Brianna Dimsdale uit Brisbane uitgebracht. En vrij recent een nieuwe single die je nu gaat horen en die heet Why Did I Fall For You. that is stained with teardrops from Dinsdale uit Australië met Why Did I Fall For You. En van Australië ja, gaan we toch een klein beetje naar Nederland. Ze komen weliswaar uit Engeland, maar we hebben ze toch in Nederland eh, in ons hart gesloten. Helaas is de ene helft van dit duo niet meer onder ons, maar hun muziek blijft natuurlijk altijd bij ons. Dit is Grant Foresight, Forsyth en Keep It Counting. Stetson hat But lately she's come right to thinking Being conscious where it's at She didn't know what she was missing Till I said, honey, turn the dial Now she's a fan of Alan Jackson Kenny Chesney just it drives her wild So keep it cool, keep it cowboy, keep it country as a good old mountain her forehead. She sounded like Shania Twain. Yeah, yeah. He sung a little bit like Haggard. He sure is Weaver's biggest fan. But most of all, he worships Tammy for always standing by her man. So keep it cool, keep it cowboy, keep it country as real as the good old mountains Nashville Radio Show. En dat deden we met Aaron Tippin en de Hunky Tank Superman. En we gaan nu eens even kijken wat er uit onze Nashville fruitautomaat komt rollen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 70. Vrouw. Engelstalig. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. Ach, Loretta Lynn. Dit is de Coal Miner's Daughter. Nashville Radio Show. Well, 1971 was dat Loretta Lynn en Cole Miner's Daughter. We gaan verder met muziek van onze maand. maandartiesten Brooks and Dunn. In 1994 bracht dit duur hun derde album Waiting on Sundown uit. Dit werd geproduceerd door Don Cook en Scott Hendricks. En op het album staan drie nummer 1 hits waarvan ik deze de mooiste vind. Het is ook te vinden op hun album Reboot, maar daar zingen ze samen met Ashley McBride. Maar dit is het origineel. You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Dit is de Nashville Maandartiest. I'm still hurting from last time. You walked on this heart of mine. I can't find much to believe in. You let me down so many times. heaven knows how much I love you But I'm tired of holding on You better kiss me You're gonna miss me when You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Nou, wij zijn nog lang niet weg, want bij de National Radio Show hebben we nog heel veel muziek voor je klaarstaan. Zoals de nieuwste single van Danny Vera. Dit is Sparks of Fire. I missed some things. I called you up in the morning Guess where I spent the night You thought I was sleeping around Didn't we just through the good times and the bad.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 En eh, ja, we hebben nog meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals dit nummer van het album Old Fashioned is dit Kyle Jennings en Born Again Again. just a hit on the preacher's daughter. Mama grabbed my ear, drug me to the altar. First time under that holy water, Might have been 12 years old Later that summer I got small town bored Stole a pack of Marlboros from a Burley store Mama caught me in the barn Stomped my butt to the floor And it's back to that whopper hole alternatieve country, outlaw, Amerikanen of country rock houdt... dan zit je goed bij deze zanger die geboren is in Polen. Maar al heel wat landen zijn thuis mocht noemen. Hij woont tegenwoordig weer in Wenen waar hij al eerder woonde... en stuurde zijn muziek op naar ons. Dit is Mark Miner en Over. Still got in my So I won't leave this bar Even though you tell me that I shouldn't go places En we gaan naar het Spotlight album van deze week. En die komt uit 1997 en heet Shaking Things Up. En is van Laurie Morgan. Um, zij bracht haar zesde studioalbum toen uit. Dit album dus. En dat is geproduceerd samen met James Stroud. Die onder andere ook met Carleen Carter samenwerkte. Laurie kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Haar vader was countryzanger George Morgan. En zij is de weduwe van Keith Whitley. Je gaat nu achter elkaar luisteren naar de eerste twee nummers die ik, heb voor je uit, die ik voor je heb uitgezonden. En dat is I'm Not That Easy To Forget. En daarna Shaking Things Up. Dit is het Nashville Spotlight Album. You think when you walk out that door. You'll never think about me anymore. So sure that you got it all figured out. You always forgotten my birthday. You never could remember my dat waren de twee eerste nummers van het Spotlight-album Shaking Things Up van Laurie Morgan. En in de tweede uur hoor je ook nog twee nummers van het album voorbij komen. Nu ga ik eerst even heel stil genieten, want ik vind dit zo'n mooie plaat. Dit is Home Free en Dive Bar Saints. Midnight Confessions Whiskey therapy sessions Buying drinks to buy some time Beneath the stained glass neon lights While the bartender listens As long as you're tipping It's a place to heal And a place to hurt After a long week of hell It's like Sunday church You'll hear dirty jokes And the gospel truth Jukebox choir singing in a corner booth. We're here every weekend. Bring your burdens, bring your pain. Everybody's welcome at the Church of the Die Bar Saints. Yeah. Well, the bar top's been baptized in spilled beer and cheap wine this congregation doesn't judge, but they take your keys if you had too much. They got your back here. That's why we keep coming back here. dream Life is just a crazy dream Every breath I take I'm hoping that you're hoping That I'm hoping you return to me Can you remember, dear, when you said If I ever stop loving show. was just a crazy dream. Every breath I take, I'm hoping that you're hoping that I'm hoping you return 1957 alweer. Lovin' Brothers And Hoping That You're Hoping. We gaan naar 2000 voor muziek van Billy Ray Cyrus. Die natuurlijk allemaal kennen van Achy Breaky Heart. Maar heeft nog veel meer muziek uitgebracht. Zoals deze die je nu gaat horen. Dit is You Won't Be Lonely. I know you've seen all your dreams turn to dust. I know your heart's been left in the rain to rust. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. time to run forgetting everything and everyone. It ain't me, that night. this ain't my style. This burning heart of mine will last for a while, killing blues with a smile. we don't crave.